Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Amnesty International zegt dat in Syrië de afgelopen maanden zeker 88 mensen in gevangenschap zijn overleden. Meer dan de helft van hen lijkt te zijn gemarteld. Het aantal is fors groter dan gewoonlijk door Amnesty wordt gerapporteerd. Alle doden vielen in de periode tussen april en midden augustus. Onder de doden waren tien kinderen, van wie de jongste 13 jaar was. Volgens Amnesty heeft de stijging van het aantal doden in gevangenissen te maken met de protesten van de afgelopen maanden tegen het regime. Ook vandaag vielen in Syrië slachtoffers door hard ingrijpen van veiligheidstroepen. In de provincie Dara kwamen volgens activisten zes betogers om het leven en in de stad Homs één. De Verenigde Staten hebben de sancties tegen het regime verscherpt. Washington bevriest de tegoeden van de minister van Buitenlandse Zaken en van nog twee kopstukken van het regime. Bij een zelfmoordaanslag in de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny zijn zeker negen mensen omgekomen. De slachtoffers zijn zeven politieagenten en een ambulancemedewerker. De aanslag gebeurde op het moment dat het einde van de ramadan werd gevierd. Een man liet een bom ontploffen toen agenten hem probeerden te arresteren. Na de aanslag was er een tweede explosie te horen. Er was ook geweervuur. De verantwoordelijkheid voor de aanslag in Grozny is nog niet opgeëist. In de regio worden geregeld terreuraanslagen gepleegd door islamitische opstandelingen. Het consumentenvertrouwen van de Amerikanen en de Europeanen is de afgelopen maand gezakt. In de VS staat het nu op het laagste punt sinds 2009, sinds april 2009. De daling in Amerika wordt onder meer veroorzaakt door de oneenigheid over de aanpak van de staatsschuld. In Europa daalt het consumentenvertrouwen ook door de schuldencrisis en de stagnerende economie. Tennister Aranska Rus heeft voor de eerste keer de tweede ronde van de US Open bereikt. Ze won in twee sets van de West Westnina. En het weer. Vannacht in het noorden en westen kans op een bui. Morgen in het noorden mogelijk nog wat regen.